is Jeroen Tjepkema met het NOS De vluchteling denkt dat er dit en volgend jaar samen 1,4 miljoen vluchtelingen naar Europa komen. Dat is een verhoging met enkele honderdduizenden ten opzichte van de laatste schatting van enkele weken geleden. De UNHCR denkt dat dit jaar 700.000 mensen via Turkije en de Middellandse Zee Europa binnen willen komen. En volgend jaar zullen dat er opnieuw zo'n 700.000 zijn. TNO wist niet dat er gesjoemeld werd met software die de uitstoot van auto's meet. De suggestie dat dit wel zo was klopt niet, zei staatssecretaris Mansveld in de Tweede Kamer. Het onderzoeksinstituut voert sinds een paar jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu metingen uit naar de uitstoot van stikstofoxiden en constateerde daarbij grote verschillen tussen tests in het laboratorium en metingen op de weg. Maar Mansveld wees erop dat TNO niet de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld auto's uit elkaar te schroeven en op zoek te gaan naar fraude. Russische gevechtsvliegtuigen hebben voor de tweede dag op rij doelen in Syrië gebombardeerd. Volgens een Libanees televisiestation zijn er zeker 30 aanvallen uitgevoerd in het noordwesten van het land, in de provincie Hama. Die gebieden zijn niet in handen van de islamitische staat, maar van andere tegenstanders van president Assad, zoals Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Minister van der Steur noemt het vertrek van korpschef Bouwman bij de nationale politie een moedig en wijs besluit. De Nederlandse politiebond heeft respect voor het besluit van Bouwman. Dit getuigt van grootheid, zegt de bond. De positie van de korpschef stond al een tijdje onder druk door problemen bij de nationale politie. Maar Bouwman zegt dat hij niet om die reden opstapt. Hij vindt het gewoon tijd om het stokje door te geven. Het wereldnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon.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 Dit keer de Suite met Papa Joe. En daarna hoorden we Anika met Japanese Boy. Nog heel veel mooie nummers in dit tweede uur. En ook nog een mededeling, want rondom dit tijdstip zien we meestal Hans van Zandvoort Muziek Boulevard live al hier rond uh, scharrelen.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 jaar was 1981 en Anika had haar hit met Japanese Boy. En daarna hebben we ook niet veel meer van haar vernomen. Die valt dus in de categorie een one-hit wonder. En we begonnen met Papa Joe van The Sweet uit 1972, vier weken nummer 1. En toen The Sweet begon, toen heette ze Sweet Shop. Precies. Goed, we gaan naar de jaren 50. Theresa Brewer, Music, Music, Music. Van het album Even in the Quietest Moments uit 1977 was dit Supertramp en Give a Little Bit. Dan gaan we nu luisteren naar een eh, compositie van Gary Brooker en Keith Reed. De derde single van Procol Harum uit 1969. Hier is A Salty Dog. All hands on deck we've run afloat. I heard the captain cry. Explore the ship, replace the cook, let no one leave. Salty Dog. En dit was eh, Procol Harum. Uh, we gaan luisteren naar Ringo Starr. Hij heeft eh, een boek uitgebracht dat heet Photograph. En dat, daar zitten ongeveer 250 foto's in... die hij zelf heeft geschoten van zijn collega Beatles. Zeer de moeite waard, bijna 34 euro. Maar wie weet, de echte liefhebber, die gaat hem wel kopen. En hij heeft natuurlijk in 1973 een plaat gemaakt die heette Photograph. Een top 100 hit. Hier is Ringo. A one, two, three, four. One, two. Ah. Dat waren ze dan, de groep Chic met Le Freak uit 1978. Zijn we alweer toe aan The Beatles. De Beatles-single van deze week komt uit 1967... en werd op 17 februari uitgebracht. Een dubbele A-kant, Strawberry Fields Forever en Penny Lane. Strawberry geschreven door John en Penny Lane door McCartney. Ehm, ja, wat kan je erover vertellen? Het is genoegzaam bekend. Strawberry Fields was een zijstraatje van Man Avenue waar John woonde... en Penny Lane dat was een straat waar eh, heel veel gebeurde. En dat wordt ook in het plaat beschreven. Dus ga maar gewoon lekker luisteren. De Beatles met Strawberry Fields en Penny Lane. take you down. me take you down, cause I'm gone. you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going. forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Gee. the shelter. met eh, I'm Telling You Now uit 1963. En het valt me nu pas op, na al die jaren... dat is een groep die het heeft gered zonder hulp van Lennon McCartney. Geen enkele compositie staat op hun naam. En toch hebben ze tien hits gescoord. Goeie prestatie. Ehm, deze scoorde twee hits. De eerste was 19. Dat ging over de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaat in Vietnam... En zijn tweede was Don't Waste My Time. Hier is, hier is Paul Hardcastle. goede plaat. Daar gaat het helemaal niet om. Paul Hardcastle en eh, Don't Waste My Time. Maar je hoort wel heel weinig Paul, zou ik zeggen. Eh, we gaan naar de LP Synchronicity uit 1983. Hier is de eh, Police met Wrapped Around Your Finger. Van de LP Synchronicity was dit The Police and Wrapped Around Your Finger. We gaan weer eens even luisteren naar een top 100 eh, hit in dit, jaar, dit keer uit het jaar 1989. Hier zijn de Beach Boys en Kokomo. Hij stopt gewoon op een bepaald punt. En eh, dan zet je hem even terug. Maar gewoon weer blijven stoppen op dat punt. Kokomo gaat niet verder. Nou, dat is jammer voor Kokomo. Dan gaan we naar onze laatste plaat van eh, deze uitzending. En die komt van Buddy Holly. En hij heet I'm Gonna Love You Too. love me, cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me, you're gonna say you'll hold me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook guess you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. Gonna hear those bells ring, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. Matchbox nummer 45 is eh, aan het einde gekomen. En voor degene, de vaste luisteraars van Muziek Boulevard Live tussen 4 en 6. Helaas, we moeten u teleurstellen. Hans is er niet, hij ligt ziek op bed. We hebben hem de afgelopen twee uren met eh, muzikale medicijnen weer op de been trachten te brengen. We hopen dat het geholpen heeft en dat hij de volgende week gewoon weer is. Eh, wij zijn er hopelijk volgende week wel. We wensen u een prettig en zonnig weekend. In Zandvoort hebben we zondag de Korendag. Dus veel plezier daarmee in ieder geval. En eh, voor de rest gewoon een heel fijn weekend. En tot de volgende week. Don't cry, pretty little baby, no more time.